dat zich binnenkort uitspreekt over de kwestie. Een Maastrichtse koffieshophouder heeft de gemeente aangeklaagd... omdat hij het verbiedt om drugs te verkopen aan mensen die niet in Nederland wonen. Maastricht krijgt gelijk van de advocaat-generaal... wiens advies doorgaans wordt overgenomen door het Europees Hof. Volgens hem vallen softdrugs niet onder de Europese regels van vrij goederenverkeer... omdat ze in alle landen, behalve in Nederland, zijn verboden. Ook vindt hij het verbod noodzakelijk om de hinder van drugstoeristen tegen te gaan. Een dag na het noodweer in Zuid- en Oost-Nederland is nog steeds onduidelijk hoe groot de totale schade is. Het Verbond van Verzekeraars schatte de kosten vanochtend op 25 miljoen euro. Alleen in Gelderland zou de schade al 20 miljoen bedragen. Het totale bedrag valt waarschijnlijk veel hoger uit. De grootste verzekeraar, Interpolis, zegt dat het vandaag alleen uit Noord-Limburg al voor 15 tot 20 miljoen euro aan schademeldingen van tuinbouwers heeft gekregen. Van veel kassen snuivelden de ruiten en complete staalconstructies werden weggeblazen. Ook veel gewassen gingen verloren. Het opruimen van de ravage in Limburg, Brabant en Gelderland gaat nog dagen duren. In Meersen in Limburg is bondscoach Bert van Marwijk vanavond gehuldigd. Hij kreeg in zijn woonplaats de provinciale onderscheiding Limburger van Verdiensten. Ook is hij benoemd tot ereburger van Meersen. Van Marwijk en zijn familie werden op de markt toegesproken door de burgemeester. Het feest, met onder meer optredens van artiesten, gaat nog tot middernacht door.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 Via de kabel op 100.